Die meerderheid ontstond alleen door een foutje. Een ChristenUnie-Kamerlid stemde per ongeluk verkeerd en daarom doet het kabinet niks met het plan. Tot woede van PVV-leider Wilders. We leven in een democratie. Mensen mogen ervan uitgaan dat als een meerderheid in dit huis een motie steunt, dat die wordt uitgevoerd. Daar mogen mensen van uitgaan. Dat is gisteren gebeurd. Mensen in de zorg, die waren blij en terecht vanmorgen bij de koffiezetautomaten. Maar volgens het kabinet is er al meer uitgetrokken voor de zorg en blijft het daarbij. Er liggen nu bijna 2400 mensen in het ziekenhuis en 545 op de intensive care. Dat zijn er weer wat meer dan gisteren. Cijfers over het aantal nieuwe besmettingen zijn er nog niet. Het RIVM heeft last van een technische storing. Google gaat advertenties met Zwarte Piet en met een roetveegpiet verbieden. Het bedrijf staat ook geen Google advertenties meer toe op websites waar een Piet te zien is. En op YouTube kan geen geld meer worden verdiend met video's met Pieter erin. YouTube is onderdeel van Google. Het bedrijf noemt het een stap in de richting van gelijkheid. Niet zo, maar zo naar school. Kinderen op de basisschool in het Overijsselse dorpje Beltschutsloot moesten de fiets vanochtend thuis laten staan. Ze werden met een bootje naar school gebracht. En waarom met de boot? Omdat dit een brug wordt een week lang gerepareerd en zonder boot moesten de kinderen 10 kilometer omfietsen. Nu is het even 10 minuten met de kop in de wind het water oversteken. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Het weer, soms zon, maar ook kans op een paar pittige buien. Het wordt een graad of 12. Morgen in de ochtend op de meeste plekken droog, maar in de middag wordt het opnieuw regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij knooppunt Zaandam de verbindingsweg dicht naar de A8 richting Amsterdam na een ongeluk. Het verkeer kan keren bij de af- en oprit Zaandijk.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 What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. en un viaje escondido.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 maar door een technische storing laten ze op zich wachten. Bij een tankstation langs de A2 in IJsden, Limburg... zijn zo'n 20 migranten uit een vrachtwagen gesprongen. De chauffeur zag tijdens het tanken dat de zeilen van zijn oplegger... van binnenuit werden opengesneden. Het Holocaust-namenmonument in Amsterdam mag worden gebouwd, zegt de Raad van State. Buurtbewoners probeerden de komst van het monument tegen te houden. Het weer, enkele buien, aan de kust mogelijk met onweer, hagel en zware windvlagen. Het is ongeveer 12 graden.